Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft twee kopstukken van de politie ontslagen. Ze waren betrokken bij de arrestatie van een onderzoeksjournalist. Hij werd verdacht van drugshandel, maar veel mensen denken dat het een setup was. Ivan Golunov die werd dinsdag vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Gisteren was er nog een groot protest in Moskou tegen de hele gang van zaken. Daar werden honderden mensen opgepakt. Er is 20 jaar cel geëist tegen een vrouw uit Friesland voor de moord op haar vriend. Ze zouden relatieproblemen hebben gehad. Jessica B. zou de man twee jaar geleden ophalen na een concert... maar kon hem naar eigen zeggen niet vinden. Volgens het OM klopt dat niet. Een dag later gaf ze hem op als vermist. Het verminkte lichaam werd niet veel later gevonden in een weiland in het plaatsje De Westereen. Minister van Nieuwenhuizen maakt zich zorgen over de aanhoudende problemen bij het CBR. Mensen die bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring moeten inleveren om een rijbewijs te houden... krijgen soms pas na een half jaar bericht. Het CBR zegt dat ze hard op zoek zijn naar extra artsen. De enorme wachttijden voor de normale examens zijn inmiddels wel weggewerkt. En honderden mensen zijn vandaag afgekomen op de Spottersdag op vliegbasis Volkel. Die is altijd de dag voor de luchtmachtdagen. En vliegtuigspotters die mochten alle vliegtuigen fotograferen die afkwamen op het eh, evenement. Of die aan het oefenen waren. En veel hobbyisten die kwamen speciaal voor de F-35, de Joint Strike Fighter. Ook een straaljager van Saab uit de Koude Oorlog was populair. Het weer nog, te trekken nog wat stevige buien over het land. Later vanavond wordt het geleidelijk droog. En vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen eerst bewolkt en wat regen. Later droog met wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En later op de dag mogelijk opnieuw onweer.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 luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1337 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Alveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Eh, ook dit programma weer vier nieuwe werkjes. De eerste twee in dit uur en we beginnen met solo piano singles van Michelle McLean. En eh, haar album heet Memoirs. Als je kijken, er staan twaalf werkjes op. En de laatste heet Dismissed. <laughs> Dat vind ik wel grappig verzonnen. Het tweede album is van Brooks en Day. Dat zijn twee heren. Ehm, en die hebben het album gemaakt. Mystic Message. Ze zijn eh, nieuwe artiesten voor dit programma. Het is een meneer op een fluit en een meneer op een gitaar. En daar gaan we als tweede, als tweede track naar luisteren. En dan hebben we de oudjes zijn weer terug muziek. We zitten rond het jaar 2000 en ik zag ook een album voorbij komen uit 1995, dus eh, vele jaren geleden. Goed, ga er lekker voor zitten. Je kan het allemaal terugvinden op peacefulradio.info. Veel luisterplezier. This is Brian Toole Hughes of Atopus. You are listening to Peaceful Radio, peaceful music for a peaceful mind. Jewer. And I'm Andy Matran. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit our website at al-andy.com. one of the artists of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com. Bye. Sheep, sheep, don't you know the road? my Lord, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, my Lord, I know the road. Don't you know the road by the playing of the song? Yes, my Lord. walking on home. Yeah, Lord, I know the road. There's more time. Sheep, sheep, don't you know the road? Yeah, Lord, I know the road. Oh, sheep, sheep, don't you know the road? Oh, yes, yeah, Lord, I know the road.